Vannacht, als de bloemen dromen, zullen wij samen zijn bij het licht der maan. Vannacht zal ik tot je komen, als sterren flonkeren dan zingt daar voor ons de nachtegaal een melodie o liefde mij. Vannacht al de bloemen dromen, zal het leven mij een sprookje zijn. hart is opgetogen. Als sterren, zo schitterend zijn je ogen. Ik kan toch zonder jou niet leven, en geen andere kan ik leven. Vannacht als de bloemen dromen, zullen we samen zijn bij licht der maan. Vannacht zal ik tot je komen, als sterren flonkeren aan de hemel staan. daar voor onze de nachtegaal, een liefdesmelodie, o lieve meid. Vanaf, als de bloemen dromen, zal het leven mij een